uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Aankomend president Trump heeft nieuwe namen bekendgemaakt... die in zijn nieuwe regering moeten komen. Zo schuift die veteraan en Fox News-commentator Pete Hexet naar voren... als de nieuwe minister van Defensie. Tesla-baas Elon Musk moet een nieuwe externe partij gaan leiden... die de overheid efficiënter moet maken. De premie voor de zorgverzekering gaat bij de grote zorgverzekeraars... volgend jaar met een tientje per maand omhoog... Naar bedragen rond de 156 euro per maand uiteindelijk. De zorgpremie stijgt volgend jaar vooral doordat de prijzen in de zorg en het loon van medewerkers zijn gestegen. In heel Noord-Holland rijden vanochtend geen treinen. Werknemers van spoorbeheerder ProRail gaan vanaf dit moment staken. Daardoor rijden er in de hele provincie geen treinen... en rijden er ook minder treinen in Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. In Apeldoorn is vannacht een fietser aangereden door een politieauto. Die was op dat moment onderweg naar een spoedmelding. De fietser raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Brabant gaat vanaf de zomer van 2026 ongebruikte stikstofruimte van boeren en grote bedrijven intrekken. Volgens de provincie hebben veel bedrijven een vergunning waarbij ze meer stikstof mogen uitstoten dan ze nu in de praktijk doen. Door die ongebruikte ruimte in te trekken wil de provincie voorkomen dat de natuur in de provincie verder verslechtert. In Amsterdam is de afgelopen nacht, voor zover bekend, rustig verlopen. Gisteren werd er online opnieuw opgeroepen om te gaan rellen in het stadsdeel Nieuw-West... waar de avond ervoor agenten werden bekogeld met vuurwerk en ook een tram uitbrandde. De politie bedankt agenten, ouders en straatcoaches die nu de straat op waren gegaan... om het nu rustig te houden daar op straat. Het weer. De dag start op veel plaatsen met nevel en in het zuiden ook wat mist.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 Er rijden daardoor ook minder treinen in Flevoland, Zuid-Holland en Utrecht. De premie voor de zorgverzekering gaat bij de grote verzekeraars volgend jaar met een tientje per maand omhoog. Naar bedragen rond de 156 euro per maand. Het aantal apparaten dat ingeleverd wordt om gerecycled te worden... is dit jaar iets toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. De meerderheid stopt nog altijd een oude smartphone, tablet of laptop thuis in een la... maar vergeleken met twee jaar geleden worden er ook meer apparaten ingeleverd. Het weer, het wordt een grijze dag met nauwelijks zon.